Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet komt met een boerenbemiddelaar. Diegene moet ervoor zorgen dat het gesprek tussen boeren en politici weer een beetje op gang komt gisteravond besloten in een lang debat over de protesten van afgelopen week. Betekent niet dat elke boer zomaar mag aanschuiven bij het gesprek, zegt premier Rutte. En dan gaan we niet aan tafel zitten met de relschoppers, maar met die grote meerderheid van de boeren. Die zich daar net zo aan ergert als de meerderheid hier in de Tweede Kamer. Eh, dat we met die grote meerderheid van de boeren het gesprek zoeken. Rutte wil ook kijken of demonstraties bij politici thuis strafbaar kunnen worden. De afgelopen tijd demonstreerden boeren onder meer voor het huis van stikstofminister Van der Wal. De afhandeling van de toeslagenaffaire gaat veel te langzaam, zegt de nationale ombudsman. Sommige ouders zouden nog heel lang moeten wachten voordat een eerste beslissing wordt genomen over een zaak. En dat moet echt anders. Mijn idee is dat dit probleem opgelost kan worden. In ieder geval voor heel veel van de mensen om wie het gaat. Door mensen aan tafel te gaan zitten. Vraag wat mensen nodig hebben. Als overheid, als toeslagen kun je zeggen wat je kan bieden. Wordt het daarover eens? Dan kunnen mensen een punt zetten achter dit vreselijke probleem. Deze ellendige periode die ze door de overheid is aangedaan. De staatssecretaris staat nog niet echt te spreken hij vindt dat er door zo'n regeling verschillen kunnen ontstaan... tussen de compensaties die ouders krijgen. Toch is het ministerie gestart met een proef. Politie heeft een grote cocaïnelijn van Curaçao naar Nederland opgerold. Er zijn invallen gedaan op 13 plekken, onder meer in Twente, IJmuiden en Amsterdam. Hoeveel kook er is gevonden wil de politie nog niet zeggen. Er zijn zes mensen opgepakt. En een cruiseschip dat afgelopen weekend bij Alaska tegen een ijsberg aanknalde... wordt nu gerepareerd. Zaterdag ging het mis. Deze passagiers zagen het gebeuren. Oh my god, Titanic 2.0. We hit some iceberg. We hit some ice. We hit some ice. Oh my god. Oh my god. Wow. De vakantiegangers aan boord zeggen dat ze een klap hoorden... en dat, het schip, dat het schip begon te schudden. Hun reis werd afgebroken. Het schip mocht wel langzaam terugvaren naar Seattle voor de reparatie. Het weer, de zon breekt zo meteen door. Dan wordt het 19 tot 22 graden. Ook morgen grotendeels droog en ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits in onze regio is bijna voorbij. Er staat nog wat file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade.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 De ANWB verwacht een permanent verkeersinfarct op de weg... omdat het steeds drukker wordt. De organisatie zegt in de Telegraaf dat er steeds meer auto's komen... en er personeelstekorten zijn in het openbaar vervoer. De komst van een groot datacenter voor Facebook in Zeewolde gaat definitief niet door.